die tijdens de spits worden veroorzaakt door woon-werkverkeer. Het planbureau adviseert thuiswerken te stimuleren... om zo de voordelen ervan vast te houden. Anders vallen mensen weer snel in oude patronen... zegt de hoofdauteur van het rapport. Welke projecten niet meer nodig zouden zijn, zegt het planbureau niet. Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt dat een langdurig verblijf in een asielzoekerscentrum snelle inburgering van statushouders belemmert. Zo'n langdurig verblijf is slecht voor de mentale gezondheid, de beheersing van de taal en vooral de arbeidsmarktpositie. Het planbureau wijst erop dat snel inburgeren noodzakelijk is om succesvol te zijn in Nederland. Maar dat snelle inburgeren is een probleem door de lange wachttijden bij de IND en de grote problemen op de woningmarkt. Volgens het planbureau moet daarom al in, al in de asielopvang worden begonnen met het integratieproces. Het ministerie van Volksgezondheid verlengt een garantieregeling... met zeven grote coronatestlaboratoria tot het einde van het jaar. De laboratoria krijgen hierdoor betaald voor het analyseren van tienduizenden coronatests... ook als de GGD die niet afneemt. De verlenging van de regeling kost maximaal 13,5 miljoen euro. Het Italiaanse voetbalelftal heeft een record gevestigd... door 37 wedstrijden ongeslagen te blijven. In de WK-kwalificatiereeks speelde de kerstverse Europees kampioen vorige week twee keer gelijk... Afgelopen avond won de ploeg van Roberto Mancini met 5-0 van Litouwen. De vorige recordhouder was Brazilië. Engeland heeft in de WK-kwalificatie voor het eerst punten verspeeld. In en tegen Polen werd het 1-1. Het weer vannacht nog droog. De minimumtemperatuur ligt rond 15 graden. Komende ochtend in het zuiden mogelijk een bui. In de middag ook op andere plaatsen. Vooral in het oosten is er kans op onweer.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 Like the biology, Your body is to me. You got that I love what you do when you do what you do. You got me in the groove when you move. I'm in a funky way. I'm, I'm in a funky way. see love is like a. <clears throat> I know I love what you do when you do what you do. You got me pumped. are far behind. We will trouble melt like a lemon drops high above the chimney top.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 The girl you are. Close to me, you're like my mother. Close to me, you're like my father. Close to me, you're like my sister. Close to me, you're like my brother. you are the only one. You're my everything. And for you, the song I sing. danger You're all I'm thinking of I praise the Lord above For sending me love I cherish every hug I really be back soon. That ain't what she wanted. to hear. Now I got it in my room.